Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Brabantse watersverwerkingsbedrijf in Helmond. Het bedrijf loosde het giftige ammonium... waardoor de rioolwaterzuivering in Aarle-Rikstel ernstig ontregeld raakte. Het gif kwam in de A en in andere beken terecht. Inmiddels is de waterkwaliteit weer hersteld. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam moet sluiten als er niet direct wordt ingegrepen. Het museum is in een veel slechtere staat dan gedacht. Er is 5 miljoen euro nodig voor een renovatie. Er zijn al langer plannen om het Boymans van Beuningen op te knappen. Er zit asbest in het pand en de brandveiligheid is niet optimaal. Volgens burgemeester Abu Taleb kan het geld binnen de huidige begroting worden vrijgemaakt. In de Duitse stad Frankfurt moeten dit weekend zo'n 60.000 mensen hun huis uit... omdat een bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt ontmanteld. Iedereen binnen een straal van anderhalve kilometer van de bom moet zondag zijn huis uit. Het is de grootste evacuatie in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. In Gorkum heeft een grote brand gewoed in een oude betonfabriek. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. Inmiddels is de brand onder controle. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Het WK voetbal ligt steeds verder weg voor Oranje na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk. Nederland staat nu vierde in de pool en moet de resterende drie wedstrijden winnen om alsnog als tweede te eindigen. Nog een paar opvallende ontwikkelingen op de laatste dag van de transfermarkt. In Engeland huurt Brighton en Hove Albion Tim Krul. De doelman van Castle, Newcastle United speelt tot halverwege 2018 voor de nieuwkomer in de Premier League. En ADO Den Haag heeft op de slotdag van de transfermarkt zijn slag geslagen met de huur van Ricardo Kishna.